Twee uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vrijdag begint in Camp David een bijeenkomst van de acht grootste industrielanden. De G8-top is de eerste grote bijeenkomst waar de nieuwe Franse president François Hollande aanschuift. Het is ook het G8-debuut van de Italiaanse minister-president Mario Monti en de Japanse premier Yoshihiko Noda. De Russische president Poetin komt niet. Hij laat zich vertegenwoordigen door voormalig president en huidig premier Medvedev. De Amerikanen hebben Europa opgeroepen vastberadener op te treden in de eurocrisis. Regeringswoordvoerder Carney zei dat er verdere stappen door Europa moeten worden genomen. Europa moet zich inzetten voor meer groei en meer banen, zei hij. President Obama heeft de afgelopen tijd stimuleringsmaatregelen genomen, zoals een tijdelijke verlaging van de loonbelasting. Directeur Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds noemt het extreem belangrijk dat Nederland volgend jaar het begrotingstekort terugbrengt tot onder de 3 procent. In Nieuwsuur zei ze dat hoge tekorten in combinatie met weinig tot geen groei niet vol te houden zijn. Nederland is op dat vlak altijd heel stabiel geweest, zei ze. Lagarde zei in het interview ook dat de Griekse crisis tijd gaat kosten. Ze zei niet te hopen dat Griekenland uit de euro treedt. Maar ze zei dat het land zich dan moet houden aan het akkoord met de eurolanden. Veel Grieken verzetten zich tegen de ingrijpende bezuinigingen in dat akkoord. Kinderen die het busongeluk van 13 maart in een tunnel in Zwitserland hebben overleefd, hebben een bedankbrief gestuurd aan de hulpverleners. De kinderen en ouders van de Sint-Lamberterschool in het Belgische Heverlee stuurden de brief naar de hulpdiensten en ziekenhuizen in Zwitserland en naar het ziekenhuis in Leuven. Bij het busongeluk in Zwitserland kwamen 28 mensen om, onder wie zes Nederlandse schoolkinderen.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 Tell me where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, in the ponds, where the sun don't ever shine. I you would all night through shiver for me now. what happened down there? My husband, whoa of the hard working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever never been found. My girl, my girl, don't you lie to me. Tell me where didn't sleep last night. Come on and tell me something about it. In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine, I've been shivering all night through. inderdaad geen hi-fi opname, maar wel een historische opname. Je hoorde uit 1944 de blueszanger Lead Belly met Where Did You Sleep Last Night? En die Lead Belly, die volledig uh, eh, Huddy William Ledbetter heet is... Eh, behoorlijk van invloed geweest op uh, popmuzikanten... die jaren later heel populair werden. Want dit nummer Where Did You Sleep Last Night... dat is in de jaren 80 ook opgenomen door eh, Nirvana. Kurt Cobain, toen hij zijn eh, Unplugged-sessie hield voor MTV... toen heeft hij ook dit liedje gezongen. Goedenacht allemaal. Welkom in deze hemelvaartsnacht. Dat is toch iets bijzonders inderdaad. Het is alsof je een soort eh, nacht van zaterdag op zondag doet... maar het blijft toch de nacht van eh, woensdag op donderdag. Maar goed, dat hebben we maar één keer per jaar. Tenminste, voor zover uh, kerstmis, kerstnacht niet op zo'n dag valt. hebt u het nog allemaal? In ieder geval, dit wordt een gewone uitzending. Dat wil zeggen, eh, gewoon. We hebben natuurlijk wel hele bijzondere dingen. Eigen opname zo dadelijk van Michael Kiwanuka... die in februari optrad bij het ochtendprogramma van Giel Belen. En een paar dagen geleden in Met het oog op morgen... was eh, Gerard van Maasakkers de muzikale gast. Twee eigen opnamen die het komend uur te beluisteren zijn. En we hebben het cabaretfragment, een cabaretfragment... uit Speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. Dit is van de best verkochte cd van dit moment. En dat is een cd van de groep Keen. Ik laat je luisteren naar het nummer Run With Me. Ze komen naar Pinkpop toe en ze zullen daar eh, optreden op zondag in de avonduren. Keen, je hoort een nummer van het album Strangeland, Run With Me. Jochem Meijer, hij eh, begint langzamerhand weer eh, opgetakeld te worden. Hij heeft de afgelopen weken alweer een proefvoorstelling gegeven. Een try-out van datgene waarmee hij dan in het najaar een theatertour gaat doen.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 Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Nou, dat is uh, de grote... <laughs> Dat is de grote verzoeker, wou ik zeggen. Als je op een gegeven moment gaat zingen als ik eh, morgen ernstig ziek word. En het overkomt hem. Jochem Meijer, een jaar geleden werd bij hem een eh, tumor gekomen constateert in de ruggenmerk. Er is die geopereerd. Een behoorlijk eh, intense operatie was dat, maar is er helemaal bovenop gekomen. Afgelopen maandag gaf hij een try-out. En die try-out, dat moet dan het opstapje zijn aan een theatertour... die in het najaar gaat beginnen. Theatertour onder de titel Even geduld alstublieft. Jochem Meijer, dus de titel van de, de single die hij eh, vorig jaar had... aan het begin van het jaar. Mijn dag... Michael Kiwanuka, dat is zo'n jongen die was vorig jaar volslagen onbekend. Niemand had nog ooit van hem gehoord, maar zo rond de jaarwisseling toen veranderde dat allemaal. En op dit moment is hij op wereldtournee. En komende zomer, ja de zomer moet nog beginnen... <laughs> Eh, dan is hij eh, slechts beperkt in de Benelux aanwezig. 30 juni op Rock Werchter, maar 29 februari jongsleden... toen was hij te gast bij het ochtendprogramma van Giel. Oh my. I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to believe. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord. I'm getting ready to leave. Oh my, I didn't know how hard it would be. Oh my, I didn't know how hard it would be. But if I take care of all that I do. Oh Lord, I'm a getting ready Men will be waving hands, singing freely, singing standing toes now coming easy. Oh, no more looking down, honey. I've been getting ready. Oh, then we'll be waving hands, singing freely, singing standing toes now coming easy. Oh, no more looking down, honey, can't you see Oh Lord, I'm getting ready. I'm a getting ready. halve maand geleden, tweeënhalve maand geleden... toen was hij de muzikale gast bij het ochtendprogramma van eh, onze vriend Giel op 3FM... Michael Kiwanuka. En een van de songs die hij daar bracht was I'm Getting Ready. Je hebt dat zojuist gehoord. Dadelijk, over een eh, dikke, hele dikke vijf minuten... dan hoor je een liedje over Bruce Springsteen. Maar nu een liedje van De Bos. Land of Hope and Dreams. Hm, geen Land of Hope and Glory, maar Land of Hope and Dreams, door Bruce Springsteen. Wat te vinden is op Wrecking Ball, het meest recente album van The Boss. En hij staat op Pinkpop. Over ruim een week Pinkstermaandag zal hij het eh, popfestival afsluiten... met een ruim twee uur durend zegt, Zoals Jan Smeters dat dan altijd zegt. Um, Bruce Springsteen, ja, 62 jaar is hij. En eh, onderhand eh, is hij geliefd bij jong en oud. Vooral eh, bij mannen. Echt zo'n artiest die geliefd is bij vader en zoon. En dat is ook te horen in dit liedje. Het is gemaakt door de 35-jarige Eric Church. Hij staat ermee in de Amerikaanse hitparade. Het nummer Springsteen. Discount shades, store-bought tan, flip-flops and cut-off jeans. Somewhere between that setting sun, I'm on fire, I'm born to run. You looked at me and I was done, but we were just getting started. I was singing to you, you were singing to me. I was so alive, never been more free. Fired up my daddy's lighter and we sang, oh, oh, oh. Stayed there till they forced us out and took the long way to your house. I can still hear the sound you saying don't go your name, I bet still be a spark from back when I was gasoline and this old tattoo had brand new ink, and we didn't care what your mom would think about your name on my arm. Baby, is it spring or is it summer? The guitar sound or the beat of that drummer Yes, sometimes late at night on your radio, even though you're a million miles away. When you hit on in a USA, you relive those glory days so long ago. in de Amerikaanse hitparade. En de top 20 van de Billboard Top 100. De naam van de zanger, Eric Church. Hij staat bekend in Engeland als eh, countryzanger. Dit heeft dan gelukkig een country rock sfeer. Springsteen, de titel van het nummer. Een hommage. Een hommage aan de man die eh, over hem een week op Pinkpop staat. Dat was, oftewel Bruce Springsteen. En Springsteen, dat is ook de titel van het nummer. Een hommage aan iemand die nog eh, onder ons is. Dit wordt een hommage aan twee mannen die er niet meer zijn. En die wordt gemaakt door de Commodores. Een hit van een tijdje geleden alweer. 1985. Een hommage aan Marvin Gaye en Jackie Wilson. Marvin, was song. His heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our mind, and I still can hear him say. 27 jaar oud, deze. De Commodores, de eerste plaat, de eerste hit die ze hadden zonder dat Lionel Richie daarmee deed. En het was ook de enige hit die de Commodores hadden zonder Lionel Richie erbij. Nightshift, 1985 werd er dus gemaakt een hommage aan twee soulzangers... Marvin Gaye en Jackie Wilson. Nog één hommageplaat. dat gaat dan in de vorm van een anekdote. 1964, toen werd het opgenomen een hommage aan een eh, rhythm and blues figuur... die eh, vooral van betekenis is geweest en van invloed op eh, beatgroepen in de jaren 60. Onder andere de Animals. Mississippi about 1926. He moved to Chicago about 1938, where his name was eventually changed to Bo Diddley. He practiced the guitar every day and sometimes into the night, till his papa's hair began to turn white. today, but uh, that guitar's just got to go. your mouth, son. Play a guitar. You just wait and see. Well, Bo made it. He made it real big. And so did the rest of the rock and roll scene along with him. And a white guy called Johnny Otis took Bo Diddley's rhythm and changed it in the hand. whole scene died after two years of solid rock. And you got discs like, uh, Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. And so forth. About uh, one year later, in a place called Liverpool in England, the four young guys with mop haircuts began to sing stuff like, uh, it's been a hard day's night, and I've been working like a dog, and so on. A place called Richmond in Surrey, way down in the deep south. I got guys that have long hair down the back saying, I wanna be your lover, baby. I wanna be your man, yeah. And all that jazz. But we've been doing this number of old diddly for quite some time now. Bo Diddley visited this country last year. And we were playing the Club of Gogo in Newcastle, our hometown. And the doors opened one night, and to our surprise, walked in the man himself, Bo Diddley. Along with him was uh, Jerome Green, his Maraca man, and the Duchess, his gorgeous sister. this number, along with them came the Rolling Stones and the Mersey Beats. They all stand around digging it. And I overheard Bo Diddley talking. He turned around to Jerome Green, he said, Hey, Jerome, what do you think of these guys doing our, our material? Jerome said, uh, where's the ball, man? Please show me to the ball. He turned around to Dutchess and he said, Hey, Dutch, what do you think of these young guys doing our material? She said, uh, I don't know. I only came across here to see the changing of the gods and all that jam. Well, Bo Diddy looked up at me and he said, uh, with half closed eyes and a smile, he said, Man, took off his glasses. He said, Man, that sure is the biggest load of rubbish I've ever heard in my life. heet ook The Story of Bo Diddley. hoorde de stem van Eric Burden... die in dit nummer, The Story of Bo Diddley... ook nog een paar imitaties deed van eh, Johnny Otis, Buddy Holly, The Beatles en The Stones. In 1964 toen werd dat opgenomen. Bo Diddley, wat ik al zei, hij was van invloed op bands in de jaren 60, de beatgroepen. En sommigen hadden zelfs eh, zich vernoemd naar een song van Bo Diddley. Onder andere The Pretty Things. Pretty Thing. <laughs> en de Pretty Things hebben zich vernoemd naar dit nummer van uh, Bob Diddley. Bob Diddley die ehm, behoorlijk oud is geworden. <laughs> Zeker voor iemand die in de rock en roll scene leeft. En daar werkzaam is. Ze werd 79 eh, jaar oud in 2008. Op 2 juni van die dag is hij overleden. Of 2 juni, 2 juni is hij overleden. 2008. een paar dagen geleden, maandagavond, jongsleden... hier op deze zender in Met het oog op morgen. Toen was hij de muzikale gast van dat programma, Gerard van Maasakkers. Hij zong daar twee liedjes, dit is de een van Caravaan. zestien op een rij, iedere zondag komen ze voorbij. Langs kanaal door het bos over het Else pad, buiten hem langs de Duitse hei. Ze zijn dan geen twintig meer, maar samen zijn ze vrij. En geen mens ziet de tranen op jouw wang, tranen op jouw wang. En niemand die hoort hoe zacht dat hij jankt, is deze middag lang de wind op kop op het grote blad. Aanzetten, afzien, pijn, iedere zondag komen ze voorbij. Kijk ze daar is gaan karavan, jo achteraan, steken in zijn zij. Hij wou er eens niet gaan, sluit maar niet aan, jo houdt ze niet bij. wind op kop op het grote blad, aanzetten, afzien, pijn, iedere zondag komen ze voorbij. En vandaag is het dan precies een jaar dat Marlies niet buiten wou. De tweeling mee op de achterbank, want ik voel niks meer voor jou. Meer wind op het grote blad. Stompen jagen pijn, iedere zondag komen ze voorbij. Kijk ze daar is gaan karavan, Jo achteraan, steken in zijn zij. Hij zou er eens niet gaan, sluit maar niet aan, Jo houdt ze niet bij. wind op kop op het grote blad, sprinters per de pijn, iedere zondag zullen Maar dan knijpt dikke Willem in Jo kont en hij lispelt in zijn oor. Was ik een wijf, ha, dan wist ik het wel. En hij duwt permanent naar voren. Met de wind op kop op het grote blad. Zestien op een rij, iedere zondag komen ze voor de voorbij. Kijk ze daar is gaan jo achteraan, steken in zijn zijn. Hij wou er niet gaan, nou sluit hij aan, jo is er weer bij. Mede wind grote blad. Zestien op een rij, iedere zondag komen ze voorbij. Ze zijn dan geen dertig meer, maar je zijn ze vrij. Oh, ze zijn dan geen veertig meer, maar samen zijn ze vrij. Van afgelopen maandag, toen was hier met het oog op morgen, Gerard van Maasakkers. En een van de liedjes die daar zong, je hebt het net kunnen horen... Geert van Maasakkers met Karavaan. dit uh, ook de herkenningsmelodie van, van het eh, televisieprogramma, dat quizprogramma. Jordan West Montgomery, Caravan uit de jaren 60, 1964 om precies te zijn. Neem je mee naar afgelopen zaterdag. Speakers met Koppen, programma dat Elke zaterdag wordt uitgezonden tussen 12 en 2 op Radio 2. Met erin aandacht voor eh, leuke gesprekken, maar ook cabaret. Een cabaretgedeelte uit dat programma van afgelopen zaterdag. Hier is Dolph Jansen. PVV en GroenLinks stelde deze week Kamervragen over het volgende. Het Rotterdamse vervoerbedrijf RET neemt naast beeld ook gesprekken van tramreizigers op... We praten hierover met eh, directeur van de RET, Pedro Peters. Meneer Peters, goedemiddag. Goedemiddag. Mijn eerste vraag, waarom? Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Ik ken het niet vaak genoeg zeggen. Veiligheid, veiligheid, veiligheid, veiligheid, veiligheid, veiligheid, veiligheid, ja. ja. Ja, ja, ja. Je kan ook zeggen, het is weer een stapje verder in de schending van de privacy van de burger. Ja, onzin natuurlijk. Ik verzeker u, die tapes zijn veilig. Ja, Herinnert u zich die keeper van ADO Den Haag nog? Ja, ja, ja, de keeper van Den Haag, van Den Haag, van Den Haag. De keeper van Den Haag, die heb een dildo in zijn maag. God, ik was het alweer bijna vergeten. Ja, schitterend. <laughs> Ja, die dacht ook dat zijn tapeje veilig was, dus dan kan ik er nog een paar noemen. Ja, dit is anders. Die tapes liggen veilig achter slot en grendel, gelooft u mij nou maar. Oké, waar dan? Bij mij thuis. Bij u thuis. Veiligheid, veiligheid, veiligheid, veiligheid, ja, veiligheid. Ja, dus eh, daar komt niemand bij. Ik heb op mijn werkkamer een ijzeren stellingkast. Daar staan ze in. Maar voor die stellingkast heb ik een gordijn opgehangen. Dus die kast die zie je helemaal niet. Mhm. En ik heb de sleutel van die kast ook nog eens helemaal achter in het rechterbovenlaadje van mijn eikenhouten bureau gelegd. Dat staat als je mijn kamer binnenkomt meteen rechts. Dus knappe jongen die die tapes weet te vinden. Dit is een eh, radioprogramma, hè? Oh, ja, nou, dan knip je het er toch uit, joh. Dit is een live radioprogramma. Oké. Ik ben echt gerustgesteld, bij die Peters. Nou ja, na 48 uur worden al die tapes gewoon gewist, joh. Na 48 uur worden al die tapes gewist? Ja, in principe wel, ja. In principe? Ja, god, soms kom je natuurlijk wel eens een stukje tegen waarvan je denkt... ja, dit is te leuk om weg te gooien. U, u beluistert al die opnames zelf? Ja, maar uitsluitend in huiselijke kringen. En alleen de spannende stukjes natuurlijk. Ja, soms kom je geinige dingen tegen, hoor. Je moet je luisteren wie ik laatst in de tram had. Test, test, test, dit is Henk Bleker. Vanuit tram 7. Tegen wie heb je het, eh, Henk? Even stil, Jack. Dat zijn Henk Bleker en Jack de Vries. Ja, stil maar nou even. Test 1, 2, 3. Eerlijk, helder, Bleker. Het schijnt dat we tegenwoordig ook in de trams worden afgeluisterd. Ik moet alle publiciteit pakken die ik pakken kan. Jack? Ja, die, die tapes schijnen binnen 48 uur weer worden, te worden verwijderd. Dan gaan we overmorgen toch gewoon weer in de tram zitten. Ja, ja geweldig. Hè. Hier, ik heb nog wat leuks, Dolf. Hé, hey, Sonja, wat, wat hebben we toch goed samen, hè? Moet je niet de hele tijd zo benoemen, Frans. Daar word ik zenuwachtig van. Sonja Bakker, Frans Bouwers? Stil nou even, man. Je, je, je lijkt, lijkt, best een beetje op, eh, op Maris, maar, maar, toch wel weer eh, ja, e-, eigenlijk hele, helemaal anders. Je moet me niet de hele tijd met je vrouw vergelijken, Frans. Dan voel ik me zo goedkoop. Hé, hey, hey, eh, Sonja, ik, ik zat te denken, hè. Kan je niet een eh, dieet ontwikkelen op basis van, van Chinese afhaalgerechten? En, en dat we dan samen een boek uitbrengen? Ja, dat, dat wordt gegarandeerd een hit. Oh, je bent alleen maar met geld en succes bezig, Frans. En daarom ben ik nou zo gek op je. Hier, Frans Bauer en Sonja Bakker. Geweldig, hè? Ja, maar, maar dit kan toch helemaal niet? Jongen, ik doe er toch verder niks mee? Dit is een radioprogramma. Oh, ja, nou ja, ze hebben het er ook zelf nagemaakt. Hoezo dan? Ja, kijk, ze wilden niet betalen, hè. Kijk, als, je geen geld, als ik geen geld krijg, ja, dan gaat zo'n tapie zwerven natuurlijk, hè. Maar dit heeft toch niks met veiligheid van uw passagiers en uw personeel te maken? luister nou eens, ouwe zuurpruim. Ik ken ook mensen die hartstikke enthousiast zijn over deze nieuwe ontwikkelingen, hoor. Wie dan? Albert Verlinde. Hij is heel blij dat hij naast de parkeergarages nu ook ogen en oren in het openbaar vervoer hebt. Ik weet genoeg, meneer Peters. Dank voor uw komst. Graag gedaan. couldn't stand the fall. It didn't work at all. She couldn't stand the fall. Late at night walking through the window of the washing machine. Taper 1981. Toen hadden ze dit eh, bescheiden succes. Bescheiden successen in de hitparade, die hebben ze doorgaans in Nederland gehad. Met uitzondering dan van eh, de Dutch Mountains, wat op nummer 1 heeft gestaan ooit. Maar toch is die band wel heel beroemd in Europa. Want zo zijn ze op dit moment in Finland. De Nits inderdaad, van daar een paar optredens te doen. En dan volgt even een eh, korte vakantie. En vanaf september, 1 september, dan gaan de NITS uitgebreid toeren door Nederland en België. Het wordt een uitgebreide theatertournee. De NITS, je hier dan met eh, dit ruim 20 jaar oude. <laughs> Succes van hun. Nou, hij 20 jaar, ze bijna 30 jaar alweer. <laughs> Zo snel gaat dat. Red Tape in ieder geval van eh, de mannen. Je hebt het misschien in het eh, journaal gezien. Die Turkse muzikant, de Turkse muzikant eh, Arif Sak... die in eh, eigen land net zo beroemd is en populair als hier in Nederland André Rieu. Hij kwam naar Nederland voor een optreden, zowaar in het Concertgebouw. Maar bij de douane is het een en ander misgegaan. Hij was al eerder deze week in Nederland voor een uh, optreden. Dat was dan een repetitie daar werd hij ook al uitgebreid aan de tand gevoeld eh, gedurende anderhalf uur. En dan was het uh, gisteren zover dat hij eh, weer aan de tand werd gevoeld. En dat werd hem trouwens te veel en te gortig. Zo'n kruisvoor door de marechaussee dat hij heeft gezegd van... ik ga weer terug naar Turkije, ik hoef het land niet in. Arif Sak, nou, we hebben veel van hem gehoord, over hem gehoord. Tijd om eens iets van hem te horen. Hier is hij. dat was hem dan. Je hoort hem eh, spelen op de luid, begeleid door een eh, groot orkest. Arif Sak, de geplaagde Arif Sak, met het nummer Portocalm Tekerlendi. En op dit moment zit hij weer eh, mokkend en brommend achter zijn laptop in Turkije. Zo duidelijk Dr. John en Björk. En dat gebeurt allemaal in het tweede uur van de nacht. Ging anders.